met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden voor de fatale brand in Arnhem van afgelopen dinsdag. Die ontstond in de ochtend in een woning en sloeg al snel over naar omliggende panden. Pas in de middag had de brandweer het vuur onder controle. Meerdere woningen zijn onbewoonbaar en twee vrouwen kwamen om het leven. De bewoonster van het huis en nog een andere vrouw uit Arnhem. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. De verdachte die nu is opgepakt wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de brand. Bij de gevangenenruil eerder, eerder vandaag tussen Rusland en Oekraïne... zijn ook de lichamen van twee Britse hulpverleners in Oekraïne overgedragen. De twee mannen hielpen vrijwillig ouderen, kinderen en achtergestelde mensen in Oekraïne. De Britten werden vorige maand voor het laatst gezien... toen ze onderweg waren naar de Oekraïnse stad Soledar. Hun auto's zouden zijn geraakt door een granaat... toen ze een ouder, oudere vrouw probeerden te evacueren. Het is nog onbekend wanneer hun lichamen naar Groot-Brittannië worden gebracht. De Verenigde Staten hebben de Chinese ballon neergehaald... die al een paar dagen daar boven het land vloog. De Amerikanen zien de ballon als een spionage-instrument van China. Maar volgens dat land gaat het om een weerballon die uit koers zou zijn geraakt. In de Eredivisie heeft AZ verzuimd de koppositie over te nemen. In en tegen Volendam kwamen de Alkmaarders niet verder dan 1-1. Daardoor staat AZ nu op 1 punt achterstand van Feyenoord... dat morgen PSV ontvangt. Verder eindigde FC Emmen tegen Vitesse vanavond in 2-2... en was FC Utrecht met 1-0 te sterk voor Heerenveen. Het weer vannacht grijs en regenachtig. Het wordt niet kouder dan een graad of 7. Morgenochtend wordt het weer droog en dan breekt af en toe de zon door... en wordt het rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal.